met het NOS Journaal. Er zitten nog altijd pro-Palestijnse activisten in een laboratoriumgebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De politie is al de hele avond bezig om ze eruit te halen, maar kan ze daartoe niet dwingen vanwege de veiligheid. De apparatuur in het lab kan gevaarlijk zijn. De politie zegt dat het pand wordt bewaakt en dat er niemand bij kan komen. Activisten die het gebouw verlaten worden aangehouden. De actievoerders protesteren tegen samenwerkingsplannen met een Israëlische universiteit. Ze willen dat de Radboud Universiteit alle banden met Israël verbreekt. De Israëlische premier Netanyahu heeft stilgestaan bij de aanslagen in Israël twee jaar geleden. Hij zei dat zijn land toen een zeer pijnlijke prijs heeft betaald. Volgens Netanyahu zijn de doelen van de oorlog in Gaza nog altijd hetzelfde. De terugkeer van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas... en hij wil ervoor zorgen dat Gaza nooit meer een bedreiging voor Israël vormt. In Egypte wordt deze week indirect met Hamas gesproken. De onderhandelingsleider van Hamas eiste daar echte garanties dat er een einde komt aan de oorlog... omdat Hamas Israël niet vertrouwt. Ook wereldwijd zijn de aanslagen van 7 oktober herdacht. In Nederland kwamen mensen samen op de Dam in Amsterdam. Daar werd ook aandacht gevraagd voor het toegenomen antisemitisme. Bij het Vredespaleis in Den Haag werden naast de slachtoffers van de aanslagen... ook alle doden, gewonden en ontheemden van de oorlog in Gaza herdacht. Oudzanger Edward Rekers van Kajak is overleden. Met Rekers als leadzanger scoorde Kajak in 1979 hun grootste hit, Ruthless Queen. Naast zijn zangcarrière was hij ook stemacteur voor Disney...